En ook moet er dan meer dan 4% verschil zijn tussen voor- en tegenstemmen. Is dat verschil kleiner, dan komt de voorlopige uitslag later vanavond. Bij het referendum zijn in ieder geval voldoende stemmen uitgebracht voor een rechtsgeldige uitslag. Halverwege de middag was de drempel van 40% bereikt. In Friesland zijn twee mensen tijdens noodweer uit hun boot gevallen. Hulpdiensten hebben een van de opvarenden snel uit het water kunnen halen. De ander werd tijdens een zoekactie gevonden. Beiden zijn met de schrik vrijgekomen. Het tweetal was aan het zijde bij Workum. Hoewel er was gewaarschuwd, bleven ze op het water. De man die vorige week 38 toeristen doodschoot in de Tunesische badplaats Soes werkte in de toeristische sector. Hij werkte als animator, melden Franse media. Daarnaast was hij ook breakdancer. De Tunesische premier Essid heeft dat gezegd in een interview met een Tunesische krant. De 24-jarige student werd na de aanslag gedood door de politie. De aanslag werd een dag later opgeëist door IS. De tweede etappe van de Tour de France van Utrecht naar Zeeland is gewonnen door de Duitse André Greipel. De sprinter van Lotto Soudal was op Neeltje Jans het snelste in de massasprint. Beste Nederlander was Tom Dumoulin op de achtste plaats. In het algemeen klassement is hij derde achter de nieuwe gele truidrager Fabian Cancellara en Tony Martin. Bij de eindschreef op Neeltje Jans waren 9400 toeschouwers. Dat waren er veel minder dan de 25.000 waar rekening mee was gehouden. Gisteren waren er bij de tijdrit in Utrecht over de hele dag genomen ongeveer 500.000 bezoekers. Het weer op een aantal plaatsen trekken buien over, soms met onweer. Vanavond zwaardere buien, vooral in het noordoosten en oosten... kunnen de buien dan veel regen opleveren.